en je hoort ook nog eens dat de belangrijkste baas in Europa erbij is voor een mededeling... dan weet je, dit is iets groots. En zij kregen dus te horen dat in de zomer van 2026 het bedrijf gaat sluiten. En ja, dus houdt het hier vanaf volgend jaar op. Alle 500 medewerkers verliezen dus hun baan. De fabriek is al jaren in handen van het Indiaanse Apollo Tires... en de productie van veel landen was al verplaatst naar goedkopere landen zoals India en Hongarije. Den Haag mag fossiele reclames blijven verbieden. Sinds 1 januari hangen daar in bushokjes geen advertenties meer voor vliegreizen of fossiele brandstoffen. Milieuclubs vinden dat een goede zaak. Het verbod op fossiele reclame, daar zijn we eh, heel blij mee. Het is een hele grote stap, een dappere stap ook van eh, de stad Den Haag. Eh, het nieuws is niet voor niks heel de wereld overgegaan. En het is een, ja, een grote stap om klimaatverandering tegen te gaan. Maar reisorganisaties stapten naar de rechter. Ze hadden het over het inperken van de vrijheid van meningsuiting en zeiden dat dat de luchtvaart nauwelijks invloed heeft op de luchtkwaliteit in Den Haag. De rechter geeft de gemeente nu gelijk en zegt dat ze het recht hebben om zulke fossiele reclames te verbieden. En geen Koningsdag dit jaar voor Abdi Nageye en Sivan Hassan. Ze zijn al in Londen voor de marathon van komende zondag. Twee jaar geleden liep Sivan daar haar allereerste marathon en die won ze meteen. En nu is ze dus weer terug in Londen en ze heeft er zin in. Omdat eh, ik heb echt een mooie, mooie herinnering gehad in Londen. En eh, twee jaar geleden, maar is de Pokémarathon Marathon gewonnen en met heel veel drama. Daarom ik ben gewoon echt enthousiast en eh, ook eh, zenuwachtig ik die aan ja, of ze dit keer weer gaat winnen, weet ze niet. Ze heeft in ieder geval niet getraind om een record te lopen. De Marathon van Londen is zondag vanaf 10 uur live te zien bij de NOS. Het weer, het is droog, het is zonnig, maar s'nachts koelt het wel flink af.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 Het is druk in de regio, maar de meeste files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen wel 10 minuten tijdverlies. Op de A7 Horen-Herenveen bij Brezandijk ook 10 minuten. Op de N201 uit Horen-Hilversum bij Hilversum een kwartier verdraging.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 Het geld is bedoeld om boeren minder koeien te laten houden of helemaal te laten stoppen. Nederland stuurt 175 militairen naar Bosnië en Herzegovina voor de EU-missie daar. Ze gaan volgens minister Brekelmans een jaar meehelpen om nieuwe immigratiestromen te voorkomen en te oefenen met Bosnische militairen. En in de misbruikzaak rond realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie... zijn stelstraffen tot 10 jaar opgelegd. De rechter acht bewezen dat de vier verdachten de slachtoffers... onder wie Barbie seksueel hebben uitgebuit. Het weer de komende uren nog zonnig en na een heldere, vrij frisse nacht...